Door de acties ligt het werk aan de stadions stil. De bouwvakkers eisen een loonsverhoging van 13 procent. Volgens de organisatoren van het WK in Zuid-Afrika komt het evenement niet in gevaar, tenzij de staking maanden gaat duren. Ze hebben de rechters om een stakingsverbod gevraagd, maar die zien geen reden de actie te verbieden. De vakbonden zeggen dat er voor onbepaalde tijd wordt gestaakt. Voor het WK worden in Zuid-Afrika zes nieuwe stadions gebouwd en vier worden er gerenoveerd. In het westen van India zijn 43 mensen omgekomen door het drinken van zelfgebrouwen drank. Daarin zaten waarschijnlijk pesticiden of andere giftige chemicaliën. Indiase arbeiders dronken de alcohol afgelopen zondag in een sloppenwijk in de deelstaat Gujarat. Een aantal mensen stierven meteen, maar het dodental loopt nog steeds op. 23 vergiftigde mensen liggen nog in het ziekenhuis. In India vallen vaker doden door zelfgemaakte drankjes. Alcohol is duur en in de deelstaat Gujarat geldt een algeheel verbod op de verkoop van alcohol. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld over de brief van minister Klink over het rookverbod. Klink schrijft dat in kleine cafés zonder personeel voorlopig niet wordt gecontroleerd op naleving van het rookverbod. Hij komt met dit besluit na twee gerechtelijke uitspraken waarin werd bepaald dat het rookverbod niet goed in de wet is geregeld. Cafés die wel personeel in dienst hebben worden wel gewoon gecontroleerd, zegt Klink. Koninklijke Horeca vindt dat het goed dat Klink uiteindelijk dezelfde regels voor alle horeca wil, maar vindt dat het veel te lang duurt voordat er duidelijkheid is. Het weer, morgen schijnt af en toe de zon en zijn er enkele regen- of onweersbuien.